presenteert Johan Remkes vandaag zijn conclusies. Collega Albert Bos in Den Haag heeft het rapport al gelezen. En wat daarin toch opvalt is dat er binnen een jaar al 500 tot 600 piekbelasters... dat zijn zeg maar boerenbedrijven die heel veel stikstof uitstoten... dat die sneller uitgekocht moeten gaan worden. Eh, dat kan zijn dat er misschien wel eh, dwang bij moet komen te kijken... maar dat moet vooral in het begin hele grote stappen zetten... zodat men hopelijk later minder rigoureus te werk hoeft te gaan. En nog een gevoelig punt, 2030, het jaar waarin de uitstoot van stikstof nog maar de helft mag zijn van wat die nu is. Remkes houdt vast aan dat jaar, maar wil wel dat er in 2025 en 2028 nog een keer wordt gekeken of het overal haalbaar is. De Russische tv-journalist die in het begin van de oorlog een protestbord omhoog hield, is ontsnapt. Ze zat twee maanden in huisarrest, maar vindt dat ze niks fout heeft gedaan en is er dus vandoor. Volgens haar advocaat moest ze vandaag voor de rechter verschijnen. Als ze veroordeeld wordt, moet ze mogelijk tien jaar de gevangenis in tampons of maandverband krijgen zonder ervoor te betalen? Op meer dan duizend plekken in ons land zijn daar een soort afgiftepunten voor. Deze meiden vinden dat heel belangrijk, zeggen ze tegen de Telegraaf. Je hebt het toch gewoon nodig. Je kan niet eh, een soort uh, ja, huis, tuin en keukenmaatverband gaan maken zelf. Ja. Eh, dus ik vind, dat, ja, ik vind dat ze dat wel goed doen. Voor een jonge vrouw is dat echt wel heel belangrijk. Je wordt heel onzeker, je kan anders doorlekken. dus het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon goede spullen daarvoor hebt. Omdat steeds meer mensen moeite hebben met rollen is de vraag naar gratis menstruatieproducten flink gestegen. En mocht je wel eens over de weg door het natuurgebied Veen in Friesland gaan... let dan op, de weg is de komende dagen afgesloten... zodat reptielen en amfibieën veilig over kunnen steken. Slangen en adders verhuizen een paar keer per jaar... en door het zonnige herfstweer doen ze dat nu ook. Dat is gevaarlijk. De afgelopen dagen zijn bijna 60 slangen doodgereden. S'avonds en s'nachts blijft de weg wel open. Het weer, het is niet koud, graad of 20 vanmiddag. Wel veel wolken en vanavond in het westen ook wat regen. Morgen overal lekker veel zon en iets koeler dan vandaag. Een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Maarsen en Breukelen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud zien we op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer in 8 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Velzen 6 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten.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 Every time the sun goes down, I van Zandvoort, op 106.9 kills. Come on, everybody. de tweede uur begonnen met Ed Sheeran, Bad Habits. Gevolgd door Eddie Cochran, Come On Everybody. En we gaan door met de Nederlandstalige Snelle en Maan, Blijven Slapen.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 Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? De positieve invloed van bewegen op je brein. Annelies Brouwer, oudere fysiotherapeut in de dienst van de Kennemerhart... vertelt over de laatste wetenschappelijke inzichten... en vertaalt dat naar de praktijk. Zij doet het samen met Camilla Wielen... belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland. De deelneming is gratis. Dinsdag 11 oktober van 1 tot 3 uur. Locatie Juttershart, burgemeester Nawijnlaan 102. De volgende in de lijst is Elton John en Dua Lipa. Cold Heart. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I know Kyoto well as a foreigner can No one man really knows Japan We could walk the streets, take in the view. Uh. The Kamigawa blows true. I'd love to show it to you. when the night comes, I'm gonna stand there in the moonlight with you. We're gonna sleep under the dark sky too the stars are rising when the night comes. Wilson Pickett says it's better in the midnight hour. Paris, they have got something. I love the atmosphere in spring. So kissing by the stony banks of the Seine. Left <laughs> bank in perfect rain. <laughs> Yeah. I want to go there again. Uh, when the night comes I'm gonna stand there in the moonlight with you We're gonna sleep under the dark sky too Stars are rising when the night comes When the night comes I'm gonna stand there in the moonlight with you Gonna sleep under the dark sky too Stars are rising When the night Dit was When the Night Comes van Lou Rolls. Nieuwe mensen ontmoeten op zoek naar gezelligheid. De eerste keer meedoen is gratis voor de volgende activiteiten. Dus kom langs en doe mee. De Schildersclub op dinsdag in Pluspunt en op woensdag in de Blauwe Tram vanaf half twee. Samen koffie drinken en kletsen op maandag en dinsdag bij Pluspunt en woensdag in de Blauwe Tram op 10 uur. De locomotief een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Elke dinsdag om 10 uur in de blauwe tram. Altijd gratis is de Breiklub in Pluspunt op donderdag om 2 uur. Vrouwencafé in Pluspunt op vrijdag om 10 uur. En de volgende in de lijst is Always On My Mind, Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always guess I never told you I'm so happy that you're mine Little things I should have said and done I just never took the time But you were always on dancing hole in our Een little bit further away van Kokomo. De Halterstraat is weer 24 uur per dag toegankelijk voor auto's. De tijdelijke zomerregeling, waarbij de straat dagelijks van 5 tot 2 uur s'nachts was afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, eindigde op 25 september. Dat betekent ook dat de terrassenuitbreidingen niet meer zijn toegestaan. Of deze regeling volgend jaar terugkomt, is zeer de vraag. De meningen van belanghebbenden zijn zeer verdeeld. De volgende is Heart of Mine, Boskeks. Kingston Trio is een Amerikaanse popgroep... die grote populariteit genoot in de late jaren 50 en de vroege jaren 60 van de 20e eeuw. De groep ontleent een groot deel van zijn repertoire aan de Amerikaanse folkmuziek. De beroemdste liedje van de groep is Tam uit 1958... dat de eerste plaats haalde in de Billboard Hot 100... en ook in vele landen buiten de Verenigde Staten... en meer dan 6 miljoen keer over de toonbank ging... Nog beter dan de singles van het trio verkochten hun LP's. Vijf daarvan haalden de eerste plaatsen in de Billboard Album 200. De groep had een grote invloed op de ontwikkeling van de Amerikaanse folkmuziek. Maar ook veel popmuzikanten voelden zich schatplichtig aan het Kingston Trio. Hier zijn de Kingston Trio met Tom Dooley. Throughout history... There have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Die This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Well, now, boy, hang on. welcome to die. Oh, welcome now, boy. Hang down your head and cry. Oh, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley from a white oak tree. Hang down your head my pocket. I got a rabbit foot around my wrist. And I can have everything my lucky charm could bring. If you give me just one sweet kiss. And I'm not, baby. I ain't asking much of you. Hey, just a big, big, big hunk of love. will do, will do. Just a big, big, big hunk of love. will do, will do.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 She said, I got it, you want it, my heart. achter volgens Elvis Presley met A Big Hug of Love en Deadlock Holiday van 10cc. Begin juni startte er een pilot van deelscooters. Met als doel om de parkeerdruk en het autoverkeer omlaag te brengen. De ervaringen met deze pilot zou continu bij klachten gemonitord worden. Eén klacht kan u al toevoegen aan het lijstje. Het stationplein staan deze co-scooters danig in de weg. Namelijk pal voor de ingang van het station. Voor een treinreizigers die vanaf het station via de passerel naar zee willen... blokkeren deze voertuigen de looproute. Er is vast een betere plek te vinden. De volgende is Mercy van Duffy. Zandvoort de regio. Max in Cartoon en Kartart, Zandvoort Museum, tot 9 oktober, geopend van woensdag tot zondag, van 11 tot 17 uur. Toegang is 5 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Makkerse Academie aan Zee, Vanaf 14 oktober organiseert de Academie en het Zandvoort Museum... een tentoonstelling met docenten en alumni van de academie. Daarin tonen zij hedendaagse werk, geïnspireerd door Zandvoort en de omgeving. Tot 15 januari, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. Toegang 5 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Workshop interieur schilderen met Dorien van Diemen Locatie Protestantse Kerk van Zandvoort. Tijdstip van 2 tot 4 uur, 15 oktober en de prijs is 22,50. Inschrijven kan via wakkersacademie.nl Klassenconcert Piano Duo, Death and Flow, Kerkpleinconcert. Zondag 16 oktober, aanvang 3 uur en de kerk is open om half 3. Einde is ongeveer 5 uur. De toegang is 5 euro en aanmelden kan via info at Het Cultuurcafé, het netwerk voor cultuur in Zandvoort. Het Cultuurcafé is een van de actiepunten uit de nieuwe cultuurvisie. Samen kunnen we mooie plannen maken en uitvoeren voor en door Zandvoort aan zee. Denk aan theater, muziek, toneel, beeldende kunst en musea. 6 oktober, de tijd is 8 tot half 10. De locatie pluspunt Flemingstraat 55. Bij deze bijeenkomst gaan we onder andere in op fondsenwerving. Aanmelden h.jansen at zandvoort.nl h.jansen darkness of your private room. You've been kicking at the scandals of wounds. You're bundling up the sorrow like it's your best friend.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 De jarige van vandaag, André Kuipers, Nederlandse ruimtevaarder. Hij is geboren in 1958, hij wordt dus vandaag 64 jaar. Sophie Hulbrand, een Nederlandse televisiepresentatrice. En die wordt vandaag 47 jaar. Bob Keldorf, een Ierse zanger, filantroop en liedjeschrijver. En hij is geboren in 1951 en Bob wordt dus 71 jaar vandaag. Bob Keldorf werd midden jaren 70 bekend als zanger van de Boomtown Rats. In 1978 hadden ze hun eerste hit met Rat Trap. Een volgende hit, Don't Like Monday, was hun grootste. Keldorf werd al snel een kleurrijk woordvoerder van de rockmuziek. De Boontown Reds bleven niet lang aan de top. Toen Keldorf in november 1984 een bericht over de hongersnood in Ethiopië zag... nam hij zich voor om daar iets aan te doen. Zich ervan bewust dat hij niet alleen kon... schreef hij met Mitch Huer en de band Ultrafox het lied Do They Know It's Christmas... en bracht het samen met collega's uit in de muziekwereld onder de naam Band Aid dat jaren vlak voor kerst als single uit. Met als doel geld in te zamelen om de hongersnood te verlichten. Het idee werd wereldwijd overgenomen en het vond in de Verenigde Staten navolging in USA for Africa van We Are the World. Geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. Bob Keldorf, niet tevreden met het enorme succes van de single...